Mark Hokker met het NOS Journaal. In Portugal bestrijden meer dan 4400 brandweermannen de honderden bosbranden in het land. Acht van de ruim 700 geregistreerde branden zijn geclassificeerd als oncontroleerbaar. Sommige branden woeden al dagen, vooral in het noorden is het al weken droog en bovendien erg heet. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de branden, wel zijn er evacuaties en gingen enkele boerderijen in Portugal in vlammen op. In de strijd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft een vijfde kandidaat zich gemeld. Het is Evan McMullen, een oud-medewerker van de CIA. McMullen is een republikein, maar gaat als onafhankelijke kandidaat op voor het presidentschap. Achter zijn nominatie zit de groepering Better for America, die niet ziet in Donald Trump. De Amerikanen kunnen in november stemmen op Trump, Hillary Clinton, de libertariër Gary Johnson en de groene Jill Stein. In Turkije zijn tien mensen met een niet-Turkse nationaliteit aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met de beweging van Fethullah Gulen. De Turkse regering beschouwt die beweging als terroristische organisatie... en zegt dat Gulen achter de mislukte staatsgreep van vorige maand zat. De Turkse vicepremier zegt dat zeker vier van de tien arrestanten een rechtszaak tegemoet kunnen zien. Een politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland is ontslagen... omdat hij te vaak met drank op achter het stuur is gaan zitten. De man is ook meerdere keren betrapt toen hij onder invloed is gaan werken. De politie vindt dat ernstig plichtsverzuim, meldt RTV Noord. Bij het handboogschieten in Rio de Janeiro is de gedoodverfde gouden medaillewinnaar Kim Woo-jin zeer verrassend uitgeschakeld. De Zuid-Koreaan verloor in de tweede ronde van een Indonesische schutter. Kim had tijdens de landenwedstrijd nog een wereldrecord punten geschoten. Het weer, vooral in de kustgebieden, is een bui mogelijk. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur bij opklaringen naar 14 tot 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, trekken ook een paar buien over het land en wordt het zo'n 18 graden.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 Bontamotte, zo gezegd. Eh, maandag 8 augustus. De tijd bijna drie minuten over 9. Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Alco B. Ja, het enige programma op CFM wat pop, jazz, klassiek, country enzovoort in één programma kan stoppen. Filmmuziek, daar hebben we het dus over. Ja, en wat staat er deze keer op de rol? Het eerste uur. The eh, Secret Life of Walter Mitty. Where the Wild Things Are. Mad Max. En als western componist Stelvio Cipriani. Maar we beginnen natuurlijk zoals het doen gebruikelijk is... met de hit van de maand, wat gewoon mooie muziek is. En dat is deze keer Katja Riekerman. Eens even kijken of ik Katja vinden kan. Blues for Joe heet het nummer van de cd Never Stand Still. als je denkt, wat klinkt die gitaar aardig? Ja, dat is Jo Bonamassa natuurlijk. Allemaal van dat mooie cd Never Stand Still. Katja Riekerman. Eh, ja, een beetje filmmuziek is toch wel, hè? Nou goed, de blues hebben we gehad. Dan gaan we over naar wat popmuziek. En dat is in de vorm van Sia. California Dreaming uit de film San Andreas. Een rampenfilm. Sia. California Dreaming. Bekend nummer natuurlijk. I've been for a walk on a winter's day. I'll be safe and warm. was natuurlijk eh, California Dreaming van eh, Sia uit de film San Andreas. De rampenfilm. Eh, ook een bekende versie is van Bobby Womack uit de film Fish Tank. ja, van de week heb ik wel eens weer een hele oude film gezien. Nou, heel oud. Volgens mij is het 2015, dacht ik. Of 2013, ik weet niet meer precies. Maar dat was The Secret Life of Walter Mitty. En dat is toch best een film waar grappige muziek in zit. Onder andere dit bekende nummer.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 Een film uit 2013 zie ik net staan. Het verhaal volgt Walter Mitty, gespeeld door Ben Stiller... een foto-editor die werkt voor Life Magazine. Dagelijks wordt hij getreiterd door zijn collega's... omdat hij constant zit te dagdromen achter zijn bureau. Dit weerhoudt hem er niet van om de vrouw van zijn dromen aan te spreken... die toevallig ook werkzaam is bij Life Magazine... Walter krijgt de kans om zich te bewijzen als een negatief van een belangrijke foto weg is. En hij gaat pad om deze terug te vinden. Aardige film, heel veel mooie popmuziek. Onder andere deze of Monsters and Men. Een eh, IJslandse groep. En eh, ja, de film. Hij komt op zijn eh, zoektocht ook op IJsland.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 Is dat niet een beetje een ouderwets drankje? Een cocktailtje geloof ik, hè? Met eh, witte rum, kokosmelk eh, of wat room, ananassap. Kersje erop geloof ik, een stukje ananas. Eh, ik, ik heb het idee dat het een beetje gedateerd is. Je hoort niet zoveel meer over. Het is natuurlijk wel een drankje wat op het strand moet drinken. En dan denk je toch echt aan een wit strand en palmbomen. Maar goed, Pina Colada, Jack Johnson uit de film The Secret Life of Walter Mitty. En daar gaan we nog even mee door, want Grace Michael, Mitchell eh, heeft ook een bekend nummertje gezongen in die film. Man Eater. Je kent het van Hall Oates. Maar deze is ook aardig. tot zover eh, Grace Mitchell. Want eh, we moeten even laten horen welk station we zitten. Dus eh, dat is natuurlijk... we doen er nog eentje. De bekendste die in die film zit. Ook niet helemaal, want het is een heel lang nummer. David Bowie, Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ten, Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Three, two, Check ignition and may God's love be with you. today. For here am I sitting in a tin can. Bowie. En dat allemaal uit de soundtrack eh, The Secret Life of eh, Walter Mitty. En eh, ja, tijd natuurlijk voor een... even kijken hoor, waar we zitten. Hier... Ja, je luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is Auko en we draaien gewoon lekkere filmmuziek. Alhoewel, filmmuziek eh, eens even kijken wat we nu op de rol hebben staan. Dat is een groepje wat aardig wat filmpjes op YouTube heeft staan. En eh, dan gaan eens even kijken of we ze kunnen vinden hier in de lange lijst. Even kijken hoor, ik zie ze nog niet zo gauw opduiken. die zullen we direct om even draaien. Dan gaan we gewoon de, eh, de, eh, eh, de, film Where the Wild Things Are. En dat is een film, een, een animatiefilm die van de week ook weer op televisie is. En daar het nummer All Is Love, door Karen O. En allemaal uit de prachtige film Where the Wild Things Are. Heb je die film nog nooit gezien... dan heb je morgenavond een grote kans om hem te bekijken... want hij is op televisie om half negen op SBS 9. Where the Wild Things Are. Er zijn twee ehm, cd's in deze soundtrack. De is van Karen O. Dat is dus een beetje in de stijl van dit. En de andere is de muziek van Carter Burwell. Daar draai ik nog één nummer van. Maar eerst het verhaal. Het is een film van Spike Johnson. En eh, eh, eh, na een ruzie met zijn moeder rent de negenjarige Max weg klimt in een zeilbootje en belandt na een reis over de oceaan... in een land dat bevolkt wordt door metershoge monsters. Het is eigenlijk een filmbewerking eh, door regisseur Johnson... en scenarist, Dave Eckers van het beroemde jeugdboek... Where the Wild Things Are van Maurice Sendak. De film is niet gemaakt voor eh, een jonge doelgroep. Daarvoor is hij te subtiel en weemoedig... en zijn de emoties bij volwassenen en kinderen te hevig. Hij is goed gespeeld, subliem vormgegeven ontroerend en meeslepend. Een film, kan dus beter niet anders. Eh, ik doe nog één nummer. En dat is van Carter Burwell. Van die soundtrack, van dat cd'tje. Last Fur. klanken. Aardige film, animatiefilm. Eh, in dit programma draaien we filmmuziek. En eh, af en toe maken we een uitstapje naar YouTube. En daar is een, eh, groepje actief. De Piano Guys, Amerikaanse muziekgroep. Die heel professioneel ogende video's uploadt. Van music mashups van populaire nummers. Het kanaal van de groep is geweldig populair. En met op 23 mei jongsleden verschil, ja, met verschillende video's meer dan 40 miljoen views. En eh, eh, bijna een miljard views op alle video's. En meer dan, ja schrik niet, 4,8 miljoen abonnees. En van dit eh, wondergroepje gaan we een nummertje draaien. Van hun eerste cd, Moonlight. zeker de moeite waard om eens te kijken. De Piano Guys. Eh, ik, nou, er staan zo ontiegelijk veel filmpjes van hun op. Is vast wel iets wat je eh, mooi vindt. Er zitten hele mooie dingen tussen. Piano Guys, YouTube, kijken dus. Eh, even kijken. Ook nog iets van Mad Max, dacht ik. Mad Max. Uh, Beyond the Thunderdome. En daar is volgens mij in 2003 nog een soort versie van gekomen. Mad Max. En dat was met... even kijken... ja, nou, ik doe het, eh, de, eh, de, film van eh, Mad Max Beyond the Dome uit 1985. originele uh, openingstune. muziek van Mauricio. En dit uit de film eh, Mad Max Beyond the Thunderdome. Is ook op televisie dinsdag 9 augustus morgenavond om half elf. Op SBS 9. Heb je genoeg van de sport? Ga dan een filmpje kijken. Mad Max met in de hoofdrollen Mel Gibson en Tina Turner. Dit derde deel is niet echt eh, de beste van de serie. Maar is wel de mooiste. En, eh, en wie daarin meespeelt is natuurlijk Tina Turner. In 2003 is er nog eens een keer voor de tv ook een Mad Max gemaakt tv-film. En daar zingt ze dit nummer in. We Don't Need Another Hero. Tina Turner natuurlijk. Eh, en die speelt ook mee in de film. En eh, dat is eh, een heel lang nummer in deze uitvoering. Dat gaan we niet helemaal draaien natuurlijk. Het is ook een nummer van het orkest. Dat is ook prachtig. We Don't Need Another Hero. Een instrumentale versie. Maar ja, de tijd is te kort. We hebben maar twee uurtjes. En we hebben natuurlijk zoveel muziek op de rol staan. Uh, eens even kijken wat we nog meer hebben. Oh, het is tijd voor de westernmuziek. Maar eerst maar even een gewone grote... Een dit is ZFM. Ja, eh, de muziek. En ik heb deze keer gekozen voor een componist, Stelvio Cipriani. En dat kwam eigenlijk dat we vorige week een, uit de film Poties iets gedraaid hebben. En daar kwam ik ook weer een nummertje van hem tegen. Dit is ook Stelvio eh, Cipriani. En eh, dan, heb ik de film op de rol staan. The Bounty Killer. Een film waarvan de inhoud me eigenlijk niet zoveel meer zegt. Het is een film uit volgens mij uit 1966. Een echte spaghetti western. Maar de muziek is natuurlijk wel iets eh, wat altijd actueel en mooi blijft. The Bounty Killer. het grappige is, het is de eerste soundtrack eh, die hij eigenlijk gecomponeerd heeft. Dat is een Italiaanse filmcomponist natuurlijk, geboren in 1937 in Rome. Hij heeft heel wat films eh, op zijn naam staan, de soundtracks. Maar de Bounty Killer is de eerste. Vandaar dat ik daar nog wat meer van draai. Salvio Cipriani. Eh, muziek van eh, hem wordt ook wel gebruikt door eh, de film van, in films van Tarantino. daarom klinkt het wel redelijk bekend natuurlijk ook. Eden A. Killer. Eh, eh, Cipriani. Eh, prachtige muziek, eh, zeer de moeite waard. En dat doet mij een beetje denken aan muziek van de B-Movie Orchestra. En daar ga ik nu wat voor draaien. Dat is gewoon grappige muziek. Die spelen een beetje die crime jazz. Gewoon een paar nummertjes pesi e due misure, eh, dottor Cardone? Allora i figli non sono uguali per te. Uscite! Avanti. Via, het, het is uh, grappige muziek natuurlijk. Het is echt uit Italiaanse film spelen ze de muziek na. En uh, ik, ik, ik, ga er nog een draaien. Uh, Passatempi. you. <laughs> Ja, deze groep die treedt binnenkort op. Ook nog in onze regio zie ik. In een speelschema. Op 10 september, aanstaande op een zaterdag... spelen ze in een toneelschuur, filmschuur in Haarlem. Wat wordt er gezegd over hun optreden? Tegenstribbelen is zinloos. Loslaten is het devies. Overgave is het antwoord. Vervoering is het resultaat. Dus in de toneelschuur 10 september de B-Movie Orchestra. B-Movie Orchestra crime, jazz en western muziek. Ja, je hebt geluisterd het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko B en we hebben filmmuziek gedraaid. Veel pop, blues, New Age zelf. Ja, ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent. Met films als Cop Out, Taking Woodstock, eh, Wolf Totem, The Journey to the Center of the Earth, The Crimson Peak, Lights Out, Black Dahlia.